Zit van der Linde met het NOS-journaal. De man die de Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft vermoord... heeft een levenslange celstraf opgelegd gekregen. De 45-jarige man schoot Abe in 2022 dood op een verkiezingsbijeenkomst. Hij gebruikte een zelfgemaakt wapen. De Japanse justitie had ook levenslang geëist. Het motief van de man waren de banden die Abe had met een christelijke beweging in Zuid-Korea... die de Moon Sector wordt genoemd. Zijn moeder had tonnen gedoneerd aan die secte... waardoor zijn gezin in financiële problemen was gekomen. Bij de protesten in Iran zijn de afgelopen weken meer dan 4500 doden geteld. Dat zegt een mensenrechtenorganisatie die vanuit de VS opereert. Het merendeel van de doden is demonstrant. Ook zouden een kleine 200 leden van de ordentroepen zijn omgekomen. Sinds enkele weken treedt de overheid genadeloos op tegen burgers die verandering eisen van het streng islamitische regime. De autoriteiten hebben het internet grotendeels afgesloten. Bij een treinongeluk in de buurt van Barcelona is de machinist om het leven gekomen. Het tweede Spaanse treinongeluk in korte tijd werd volgens media veroorzaakt door een ingestorte muur die op het spoor terecht kwam. Zeker 36 mensen raakten gewond. De Koerdische militie SDF krijgt vier dagen de tijd om met een plan te komen... om zich aan te sluiten bij het regeringsleger. Dat heeft de Syrische president Shara gezegd. Anders worden ook de laatste grote SDF-bolwerken in het Noordoosten aangevallen. Het regeringsleger rukt snel op in het overwegend Koerdische deel van het land. Ajax heeft nog een kans om door te gaan in de Champions League. Op bezoek bij Villarreal, dat het nog slechter deed, won Ajax gisteren met 2-1. De goals waren van Gloek en Edwardsen. De Amsterdammers hebben nu zes punten uit zeven wedstrijden. Het weer, de dag begint met regen in het westen, later overal droog met in het oosten geregeld zon. Het wordt vandaag 5 tot 9 graden.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 De man die de Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft vermoord krijgt levenslang. De 45-jarige man schoot Abe in 2022 dood op een verkiezingsbijeenkomst. De politieke moord schokte Japan. Bij de protesten in Iran zijn meer dan 4500 doden geteld, zegt een mensenrechtenorganisatie. Daarnaast onderzoekt de organisatie nog eens ruim 9000 meldingen van doden. Ajax heeft nog een kans om door te gaan in de Champions League. Op bezoek bij Villarreal, dat het nog slechter deed, won Ajax gisteren met 2-1. Het weer, de dag begint met regen in het westen.